De meeste onderhandelaars willen een passage opnemen waarin staat dat de conferentie het rapport verwelkomt, maar dat gaat de VS, Rusland, Saoedi-Arabië en Kuwait te ver. Zij willen een zwakkere formulering. Omdat er nu geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt er tot, van, eh, tot frustratie van veel landen helemaal niets over het rapport in de tekst van de conferentie opgenomen. De Belgische premier Michel gaat verder met zijn kabinet zonder de NVA. Michel zal de NVA-bewindslieden vervangen, zo zei hij op een persconferentie. De premier reageerde daarmee op het dreigement van de Vlaams nationalisten... dat zij uit de coalitie zullen stappen als Michel morgen naar Marrakesh afreist... om daar het migratiepact te tekenen. Michel zei dat hij na Marrakesh zal kijken hoe hij met zijn kabinet verder gaat. Bij een dancefestival in Australië is een man van 19 overleden. Drie anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Alle slachtoffers hebben hoogstwaarschijnlijk een overdosis drugs genomen. Volgens de Australische politie overleed de man na een bezoek aan het festival in Sydney. Dat festival trok ongeveer 18.000 bezoekers. 13 van hen moesten naar het ziekenhuis voor behandeling... en 130 anderen hadden ook medische hulp nodig. Een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, Ludmila Alexejeva, is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de laatste dissidenten uit het Sovjet-tijdperk en streed onder meer samen met de latere Nobelprijswinnaar Andrei Sakharov voor de vrijlating van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. In 2009 kreeg Alexejeva de Sakharovprijs. Het weer, de vallen verspreid in het land buien, soms met hagel en onweer... en het kan stevig doorregenen. En verder staat er een krachtige westelijke wind. De temperatuur ligt rond de 8 graden.